Lot Lewin met het NOS Journaal. Familie van de man die doodgeschoten wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. Dat zei de advocaat van de moeder bij RTL Late Night. De moeder wil dat er onafhankelijk onderzoek komt naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na een 112-melding over een beroving. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht. Maar volgens de advocaat is dat te kort door de bocht. De beveiliging van de militaire kazernes moet verder worden versterkt. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gehouden nadat journalist Alberto Stegeman de kazerne in Oorschot was binnengedrongen. Die kon in april ongehinderd in de buurt van het wapentuig komen en zelfs een jeep meenemen naar buiten. Minister Hennis nam na de uitzending al tijdelijke maatregelen om de beveiliging te verbeteren. Saoedi-Arabië investeert ruim 3 miljard euro in taxidienst Uber. De investering van Saoedi-Arabië past bij de economische hervormingsplannen van het land... om minder op de export van olie te leunen en de werkgelegenheid te verbeteren. Op dit moment is de taxidienst actief in negen landen in het Midden-Oosten. In Saoedi-Arabië is 80% van de klanten van Uber vrouw. Die mogen namelijk zelf geen auto besturen in het streng islamitische land. De Provinciale Staten in Groningen roept de Tweede Kamer op om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning. Het merendeel van de Groningse partijen wil meer duidelijkheid over gaswinning in de provincie. Onlangs bepaalde minister Kampal dat de NAM de gaswinning niet meer mag opvoeren komend jaar. De A76 bij het Brabantse Geldrop is enige tijd afgesloten geweest in beide richtingen omdat er paarden op de weg liepen. De weg werd kort na middernacht afgezet. Het duurde ruim een uur voordat de politie de paarden had gevangen. Het is niet duidelijk hoe de dieren op de weg zijn beland. En dan nog het weer. Vooral in het zuidoosten kans op regen en onweersbuien.